Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Het gingen. Het land gaat korter op de pensioenen en de pensioenleeftijd gaat omhoog naar 67 in 2022. Ook is afgesproken dat Grieken die de belasting ontduiken voortaan zwaarder worden gestraft. De hervormingen zijn onderdeel van het eisenpakket van de internationale geldschieters. Griekenland moet ze doorvoeren om aanspraak te kunnen maken op een nieuwe lening van 2 miljard euro. De stemming was de eerste echte test voor premier Tsipras sinds zijn herverkiezing in september. Het ministerie van Volksgezondheid moet het Erasmus Medisch Centrum een hoge schadevergoeding betalen. Het ministerie moet ruim 235 miljoen euro op tafel leggen in verband met de verbouwing van het Rotterdamse ziekenhuis. In 2008 besloot het Erasmus om te gaan verbouwen, maar het kreeg de financiering niet rond. De toenmalige minister Klink zegde daarom 100 miljoen euro toe maar vorig jaar trok minister Schippers dat weer in, omdat sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Omdat de verbouwing toen al bezig was, heeft het ziekenhuis nu recht op een schadevergoeding. Bij de FIFA heeft zich een vierde kandidaat gemeld om Sepp Blatter op te volgen. David Nakiet uit Trinidad en Tobago wil ook voorzitter worden van de Wereldvoetbalbond. Nakiet is 51 en hij was als speler onder meer actief in de Amerikaanse, de Belgische en de Griekse competitie. De afgelopen dag maakte ook de Bahreinse sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa bekend dat hij een gooi doet naar het voorzitterschap. Ook de Jordaanse prins Ali en UEFA-voorzitter Michel Platini zijn in de race. De nieuwe FIFA-voorzitter wordt eind februari gekozen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 6. Komende dag blijft het bewolkt en smiddags gaat het vooral in het noorden regenen.